Jobboot met het NOS Journaal. In heel Nederland zijn met twee minuten stilte de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Die vielen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De nationale herdenking was traditioneel op de Dam in Amsterdam. Een van de sprekers was de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Die vertelde hoeveel indruk de 4 mei-herdenking op hem maakte... toen hij die voor het eerst in Nederland meemaakte. Voor de twee minuten stilte was er een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk... waar onder andere Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij aanwezig waren. Die mei-voordracht werd gehouden door kunstenaar de Jonge. Het Europees Parlement wil pas stemmen over het visumvrij reizen door Turken als Turkije aan alle voorwaarden heeft voldaan. Eerder vandaag gaf de Europese Commissie onder voorbehoud groen licht aan Turkije. Er zijn nog wel vijf voorwaarden waar het land nog aan moet voldoen. Voorzitter Schulz van het Europese Parlement zei namens alle politieke partijen dat er geen verkorte snelle procedure komt om de wetgeving erdoor te krijgen. Voor de Syrische stad Aleppo geldt een gevechtspauze van 48 uur. Dat hebben de Verenigde Staten en Rusland afgesproken met de Syrische regering. In andere delen van het land werd al eerder een bestand overeengekomen. Dat gold niet voor Aleppo, omdat Al-Nusra, een tak van Al-Qaeda, delen van de stad in handen heeft. De afgelopen dagen waren er in Aleppo hevige gevechten. Onder meer ziekenhuizen werden gebombardeerd en vielen tientallen doden. De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd eind 2018 te stoppen met de productie en uitgifte van biljetten van 500 euro. Het biljet wordt veel gebruikt door criminelen en maar weinig door gewone consumenten. Er komen geen nieuwe biljetten meer bij, maar de ECB benadrukt dat de bestaande biljetten hun waarde houden en altijd geldig blijven. De finale van de Champions League gaat tussen de stadgenoten Atletico Madrid en Real Madrid. Real won vanavond thuis met 1-0 van Manchester City. Atletico plaatste zich gisteren al voor de Champions League finale ten koste van Bayern München. Twee jaar geleden speelden Atletico en Real ook tegen elkaar in de finale van de Champions League. Toen won Real. Het weer heldere nacht, het koelt af tot 4 graden. Morgen, bevrijdingsdag, alleen in het westen nog wat sluierbewolking. Verder veel zon, het wordt 15 tot 20 graden. Ook daarna volop zon en in het weekend temperaturen rond de 25 graden.